Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Er zijn twee nieuwe coronapatiënten op een intensive care terechtgekomen. Het zijn er nu 16, zegt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Het RIVM heeft het hoogste aantal geconstateerde besmettingen gemeld in zeven weken. Het zijn er 214, gisteren waren dat er 137. Maar bijvoorbeeld vrijdag werden al 191 nieuwe besmettingen gemeld. Er zijn twee nieuwe ziekenhuisopnamen bijgekomen... maar het totaal aantal mensen op gewone ziekenhuisafdelingen is gedaald. Het aantal covid-patiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is momenteel lager dan op enig moment in de afgelopen maanden, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. In Antwerpen is vanaf morgen iedereen verplicht een mondkapje bij zich te hebben. Het hoeft niet overal te worden gedragen, maar op drukke plekken wel. Verder is vanaf morgen in België geen publiek meer toegestaan bij sportactiviteiten, dus ook niet buiten. In een week tijd is het aantal besmettingen in België met 71 gestegen. In Antwerpen is het aantal meer dan verdubbeld. De politie in Berlijn heeft vannacht een feest met meer dan 5000 bezoekers beëindigd. Volgens de Berliner Zeitung was het feest geheel georganiseerd, compleet met muziek en lichtinstallaties. Aanvankelijk weigerden de feestvierders de muziek uit te zetten toen de politie dat vroeg. Daarop werden uiteindelijk honderden agenten ingeschakeld. Pas uren later was ook echt iedereen vertrokken. De politie nam een aantal mengpanelen, accu's, luidsprekers en een laptop in beslag. Over boetes of aanhoudingen is niets gemeld. En in Leeuwarden is een demonstratie tegen de coronamaatregelen aan de gang. Er zijn zo'n 250 demonstranten en er sluiten zich nog mensen aan. Volgens de regionale omroep houdt lang niet iedereen zich aan de anderhalve meter regel. De demonstranten houden een zogenoemde vrijheidstocht. Het weer, periode met zon, lokaal nog een bui en 18 tot 23 graden. Morgen kan vooral in het noorden soms wat regen vallen. Verder is het droog en er is meer zon. Het wordt 21 tot 28 graden.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 Wish my Rhymes in the crib, ma. Drop it like it's hard. Drop it like it's hard. Drop it like it's hard. When the pigs try to get at you, park it like it's hard. Park it like it's hard. Park it like it's hard. If a nigga get an attitude, pop it like it's hard. Pop it like it's hard. Pop it like it's hard. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean down and I roll the best weed 'cause I got it going on. I'm a nice dude with some nice dreams. See these ice cubes, see these ice creams. Eligible bachelor, million dollar bowl. That's whiter than what's has been in Danny Throw. The phantom, exterior like fish the interior like suicide was red. I can exercise you, this could be your phys ed. Cheat on your man, man, that's how you get a his head. Killer victory, I know killers in the street. Still to make you feel like you chiller in the heat. So don't try to run up on my ear talking all that raspy shit, Tryna ask me shit. You should take 4B and think before you fuck with little skateboard B. y'all knew that. The big boss dog, yeah, I had to do that. I keep a blue flag hanging on my backside, but only on the left side. Yeah, that's the crib side. Ain't no other way to play the game the way I play. I cut so much you thought I was a DJ. Two, if it, if it, one, yep, three. S is double O P D O double G. I can't fake it, just break it, and when I take it, see, I specialize in making all the girls get naked. Stand up beside the fire, I'm tough. I'm a real boss. Big Snoop Dogg, yeah, he's so sharp. On the TV screen and in the magazines. If you play me close, you want a red beam. Oh, you got a gun, so you want to pop back. AK-47, now nigga stop that. Cement shoes, now I'm on the move. Your family's crying, now you on the news. They can't find you, and now they miss you. Must I remind you, I'm only here to twist you. Pistol whip you, dip you, then flip you.